Uur. Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. Van alle regio's in Nederland heeft Rijnmond de hoogste werkloosheid. Ruim 8% van de beroepsbevolking heeft er geen baan. En dat is 2% meer dan het landelijk gemiddelde. Blijkt het cijfers van het CBS over het afgelopen jaar. Van alle gemeenten is Rotterdam met ruim 11% koploper. Zeeland en de regio Gorkum hadden de minste werklozen. Nog geen 5% zat zonder werk. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn twee gevangenen geëxecuteerd. Het was de eerste dubbele executie op één dag sinds 2000. De eerste was een man van 52, die was veroordeeld voor verkrachting en moord. Een paar uur later kreeg een 46-jarige man een dodelijke injectie... voor het gijzelen, verkrachten en vermoorden van een jonge vrouw in 1997. Arkansas wil binnen elf dagen acht mannen executeren. De autoriteiten hebben haast omdat een van de middelen die ze gebruiken bij de dodelijke injectie bijna over de datum is. Huizenkopers die lang willen profiteren van de huidige lage rente en daarom een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten, kunnen bedrogen uitkomen. Daarvoor waarschuwt vereniging Eigen Huis. Als eigenaren van een woning met nationale hypotheekgarantie verhuizen naar een duurder huis zonder NHG, kunnen ze bij sommige verstrekkers hun hypotheek niet meenemen. Ze moeten dan een nieuwe afsluiten. Volgens Vereniging Eigen Huis kunnen klanten van onder meer ING hiervan de dupe worden. Bij nieuwe demonstraties in Venezuela zijn zeker twee doden gevallen. In Merida kwam een man om het leven die steun betuigde aan president Maduro. De andere dode viel in Barinas, in het westen van het land. In de hoofdstad Caracas deden tienduizenden mensen mee aan een protestmars tegen Maduro.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 I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. sing in the music of the brain.